Dikte de met het NOS-journaal. Minister Schultz van Hagen houdt vast een plan om de A27 door Weert bij Utrecht te verbreden tot twee keer zeven rijstroken. Volgens haar is dat het beste plan. Een aantal partijen, waaronder de Partij van de Arbeid, vindt dat de uitbreiding met een snelweg door het natuurgebied binnen de bestaande rijstroken moet plaatsvinden en dat de doorstroming kan worden verbeterd door de maximumsnelheid terug te brengen van 100 naar 80 kilometer. Maar Schultz zegt dat er een weloverwogen keuze is gemaakt waar lang op is gestudeerd. De Griekse democratie dreigt ontwrikt te raken door de snel toenemende armoede, zegt premier Samaras in een vraaggesprek met de Duitse krant Handelsblad. Samaras vergelijkt de situatie in zijn land met de vooroorlogse Duitse Weimar-republiek. Daar kreeg de nazi-ideologie voet aan de grond door de wereldwijde economische crisis en de sterk verslechterende levensomstandigheden van de bevolking. Een Franse geheim agent die in Somalië door rebellen wordt gegijzeld... heeft president Hollande gevraagd om over zijn vrijlating te onderhandelen. De man zegt in een videoboodschap dat hij twijfelt of de Franse regering er alles aan doet om hem vrij te krijgen. Als u er niet in slaagt om mij vrij te krijgen, ben ik bang dat dit mijn laatste boodschap aan u is geweest, zegt hij in de video. De boodschap werd in juli opgenomen, maar is nu pas door de terreurbeweging Al-Shabaab op internet gezet. De geheime agent werd in juli 2009 ontvoerd toen Somalische rebellen zijn hotel in de hoofdstad Mogadishu binnenvielen. Ook een andere Franse geheime agent werd ontvoerd, maar die wist later te vluchten. In de Israëlische badplaats Eilat heeft een Amerikaan een hotelmedewerker doodgeschoten. De Israëlische radio meldt dat de Amerikaan in de keuken van het hotel werkte. Toen hij daar ruzie kreeg met een collega zou hij het wapen van een beveiliger hebben gepakt en hebben doodgeschoten. De man zou zich nog schuil hebben gehouden in het hotel. De Israëlische politie heeft het gebouw omsingeld. Het weer in het hele land bewolkt en vooral in het zuidoosten regen. Veel wind en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later droog en ook zon. Het wordt maximaal 15 graden morgen. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam voor de afrit Bunschoten 6 kilometer.